ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het demissionaire kabinet gaat niet mee in de conclusie van de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Die stelt dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook. Buitenlandminister Van Wil schrijft in een Kamerbrief dat Nederland terughoudend is om dat woord genocide te gebruiken. Zijn reactie is niet helemaal verrassend, zegt politiek verslaggever Eva Wissing. Gisteren zei BBB-leider Caroline van der Plas nog dat eh, de ellende in Gaza geheel te wijten is aan Hamas. En dat, je pas een dat alleen het internationaal gerechtshof eh, oordeelt of hier sprake is van genocide. En in haar woorden, dat kan nog jaren duren. Dus dat betekent ook dat het, dit kabinet dat niet in de mond zal nemen. Maar volgens de VN-commissie is er in Gaza wel sprake van genocide... omdat Israël moorden pleegt en de situatie in Gaza met opzet verslechtert. In het Kamerdebat over de Prinsjesdagplannen gaat het opnieuw over polarisatie. Demissionair premier Schoof trapte vanmiddag af door te zeggen dat hij zich daar zorgen over maakt. Andere partijen vinden juist dat Schoof daar zelf ook een rol in speelt, vertelt politiek verslaggever Roel Bosjes. Ja, de oproep van premier Schoof werd in ieder geval door eh, de, leider van de grootste partij, de PVV, Geert Wilders, eh, niet eh, geaccepteerd. Hij ziet dat anders. Overigens kwam de kritiek hierop niet alleen van Wilders, maar ook bijvoorbeeld van, van Baarle van Denk. Die vindt het ongeloofwaardig dat de premier die van dit eh, kabinet de leider is geweest eh, deze oproep doet. Schoof zei ook dat hij het partijloze premierschap niemand toewinst, omdat het niet gemakkelijk is. En bij het terugdringen van het aantal explosies kunnen jongeren een belangrijke rol spelen. Dat vinden tien gemeenten die een campagne zijn gestart. In filmpjes op sociale media worden nu jonge inwoners opgeroepen verdachte situaties te melden via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. En ook de gemeente Almere doet mee. We zien dat eh, de verdachten, de daders, vaak eh, in die jongere doelgroep zitten. Eh, en dat is schrikbarend en dat moeten we in de kiem smoren. De campagne is bedoeld om mensen, inwoners te mobiliseren, te betrekken, samen de ogen en de oren te zijn om dit grote probleem te helpen oplossen. Ja, vaak durven mensen niet te bellen, maar meldingen zijn helemaal anoniem en zonder enig risico, zegt de burgemeester van Almere. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen een droge dag met veel zon en ook warm voor de tijd van het jaar. 24 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen eh, op eh, de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 Als gevluchte Oekraïense mannen een baan hebben... zouden ze zelf voor huisvesting moeten zorgen, zegt demissionair minister Keizer. De minister reageert hiermee op de noodkreet van het Rode Kruis en gemeenten... die steeds meer moeite hebben om deze vluchtelingen te huisvesten kabinet gaat niet mee in de conclusie van de onderzoekscommissie van de VN. Die stelt dat Israël genocide pleegt in Gaza. In een reactie schrijft demissionair minister Van Weel dat Nederland in de regel terughoudend is met die kwalificatie. De Britse politie heeft drie mensen opgepakt die worden verdacht van hulp aan Russische inlichtingendiensten. Volgens de politie proberen de Russen steeds vaker mensen te recruteren. Het weer, vanavond en vannacht droog, morgen vrij zonnig en op veel plaatsen zomerzwarm. Dit is ZFM. and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest, the strongest, the very best of them all, the South London Collective Group, known as, goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to sauce, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit when we make them hits. forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know you. listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips uh. for this. Hey yo, this is J Rock, uh -huh. and I got more skills than ever us together, man. We're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's, who's, who's this? This is the NADI you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser, player, and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow.